Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Albert Heijn en andere grote supermarktketens in onder meer Groot-Brittannië en de Verenigde Staten gaan een aantal kokosproducten uit Thailand weren. Bij die producten zijn apen ingezet om de kokosnoten te plukken. Aanleiding is een onderzoek van de Amerikaanse dierenrechtenorganisatie PETA naar de leefomstandigheden van de dieren. Op beelden zijn makaken aan touwen en kettingen te zien en in kleine kooien. Ze vertonen volgens PITA tekenen van extreme stress. De geslachtsaanduiding verdwijnt over een paar jaar van identiteitskaarten... schrijft minister van Engelshoven aan de Tweede Kamer. Van Engelshoven wil onnodige seksenregistratie zoveel mogelijk beperken. De geslachtsaanduiding wordt per 2024 of 25 geschrapt... omdat de identiteitskaarten dan sowieso zouden veranderen. In paspoorten blijft man, vrouw of X wel staan vanwege Europese regelgeving. De politie heeft in Wouwse Plantage in Noord-Brabant zeecontainers gevonden... waarin criminelen mogelijk mensen hebben gemarteld. Het gaat om zeven bovengrondse containers... die vorige week maandag werden gevonden bij een politieinval. Ze waren geluiddicht gemaakt en er lagen onder meer scharen. Er hingen handboeien aan het plafond en er stond een stoel... die aan de vloer was vastgeschroefd. Zes verdachten zouden vorige week zijn opgepakt. Het kabinet is niet van plan de sector betaald voetbal in één keer 140 miljoen euro uit te keren om de financiële problemen op te lossen die door de coronacrisis zijn ontstaan. Daar hadden de KNVB en de clubs om gevraagd. Minister Van Rijn wil wel per club bekijken wat nodig is om te overleven. Het weer. Vannacht gaat het regenen en koelt het af tot een graad of 14. Langs de hele westkust komen zware windstoten voor. Morgen ook regen en harde wind.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 you happiness. and cartoon and bendy eyes. Everybody is staring, you wouldn't believe that this girl was mine. I said I told her what's wrong when I left her with my lucky tea, but say you never miss the water until it's gone.